met het NOS-journaal. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan interim-president. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen hebben aangekondigd dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Als dat is gebeurd moeten er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen. Het akkoord kwam enkele uren nadat diezelfde touareg rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard. De voormalige rechterhand van de Egyptische oud-president Mubarak wil president van het land worden. Omar Suleiman heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgende maand. Suleiman was 18 jaar de baas van de geheime dienst en korte tijd vicepresident onder Mubarak. Hij was ook degene die vorig jaar bekend maakte dat Mubarak opstapte. Egyptische jongeren die vorig jaar op het Tahrirplein demonstreerden tegen het regime zijn woedend over de kandidatuur van Suleiman. Morgen wordt bekend of hij de kieslijst haalt. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch wil van minister Opstelten meer weten over de wapenvergunning van van der Vlis... die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit de reconstructie van de NOS van de omstandigheden waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg, blijkt dat een belangrijke map uit het dossier is verdwenen. Daarin zat informatie uit 2005 dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Marcouch wil graag van de minister weten of het klopt dat die map is verdwenen. Als dat zo is, is dat volgens hem een klap in het gezicht van de nabestaanden.